Kees Groot met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft zoals van vader gewonnen. Volgens Amerikaanse televisiestations heeft hij een zeer ruime voorsprong op de andere kandidaten. Newt Gingrich, Rick Santorum en Ron Paul. Het is de tweede staat op rij die Romney wint. Vorige week won hij Florida. Romney's rivalen hebben nauwelijks campagne gevoerd in Nevada. Ze leken zich op voorhand neer te leggen bij een nederlaag. Aanstaande dinsdag zijn er voorverkiezingen in Minnesota, Colorado en Missouri. Bij de screening van aankomende politieagenten moet meer aandacht komen voor hun mentale conditie. Dat zegt minister Opstelten. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Gisteren nog werd een agent doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Minister Opstelten roept de korpsen op om alerter te zijn op het welzijn van agenten in opleiding. Hij wil meer trainingen en professionele opvang voor politiemensen in psychosociale nood. Ook familieleden en collega's zouden daar terecht moeten kunnen als ze zich zorgen maken over een agent. De Franse president Sarkozy wil een contactgroep vormen over Syrië. Hij overlegt daarover met Arabische en Europese landen. Sarkozy wil een oplossing zoeken voor het land nadat Rusland en China hun veto uitspraken tegen een VN-resolutie over Syrië. In die resolutie werd president Assad opgedragen af te treden. Sarkozy had zware kritiek op Rusland en China vanwege hun veto. Volgens hem moedigen ze Assad aan om door te gaan met zijn gewelddadige beleid. De Franse president wil dat de contactgroep het vredesplan van de Arabische Liga helpt uitvoeren. De tragedie in Syrië moet ophouden, zei Sarkozy. Het weer op veel plaatsen matige tot strenge vorst met temperaturen tot min 15 graden. Overdag kan er aan zee wat lichte sneeuw vallen. Het wordt ongeveer min 3 graden. Maar dus door de stevige wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files.